René van Brakel met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt komende avond achter gesloten deuren bijeen... om te praten over de lancering van twee raketten door Noord-Korea. Die werden dinsdag afgevuurd in de richting van Japan en kwamen terecht in zee. Het is voor het eerst in vier jaar dat Noord-Korea middellange afstandsraketten heeft gelanceerd. De angst bestaat dat die, mogelijk voorzien van atoomkoppen, Japan kunnen bereiken. De Verenigde Staten spreken van een provocatie en willen de kwestie in de Veiligheidsraad bespreken. Prins Laurent wordt de komende dag langzaam uit zijn kunstmatige coma gehaald. Dat melden Belgische media op basis van paleisbronnen. De 50-jarige prins ligt sinds vorige week in het ziekenhuis vanwege een hardnekkige longontsteking. Om zijn herstel te bevorderen werd hij kunstmatig in coma gehouden. Laurent kwam de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws. Hij zou huwelijksproblemen hebben en maakte een overspannen indruk. Ook zou hij boos zijn omdat zijn overheidstoelage was verlaagd. De PvdA-leden balen van de resultaten van de lokale verkiezingen, maar gaan moedig voorwaarts. Dat heeft campagneleider Slikker gezegd na een bijeenkomst van de lijsttrekkers uit de 50 grootste gemeenten. Die bespraken met partijleider Samsom en voorzitter Spekman de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA verloor veel zetels en raakte bolwerken als Amsterdam en Groningen kwijt. De positie van Samson en Spekman stond niet ter discussie. Volgens de twee hebben mensen die zich onzeker voelen... niet genoeg zekerheid gekregen dat de PvdA die zorgen wegneemt. Het weer vannacht vrijwel overal droog en tussen de 0 en 5 graden.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 Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was. we go. I know you feel it cause I mean what I say, say, say, say. We can do whatever, do whatever we want. When she walked past me, waking up down the street. You know she's coming in when she walks away.